maar zweven, niet zo ver als je maar kan. Kleine vogel, het is je leven, ga en maak het dus het van. Kleine vogel, ga maar zingen, blijf eens opgewekt en blij. Maar beloof me dat je steeds hier rondvliegt, houd je mooie liedjes fluiten, blijf voor mij.